12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De ministers Hoekstra en Van Nieuwenhuizen hebben in Den Haag gepraat... met Air France KLM-topman Smith. Volgens minister Hoekstra was het een goed en intensief gesprek. Smith weigerde na afloop te reageren. De ministers hebben de nieuwe Canadese topman verteld... hoeveel waarde het kabinet hecht aan de zelfstandige positie van KLM... en aan het behoud van de naam KLM in de bedrijfsnaam. Bij de fusie van Air France en KLM in 2003 zijn daarover afspraken gemaakt... maar de ministers zijn bang dat daaraan wordt getornd. Ze wezen Smith ook op het belang van Schiphol als thuishaven. Gisteren pleiten verontruste KLM-personeelsleden voor het aanblijven van KLM-topman Elbers. Ze zijn bang dat hij moet vertrekken. Spanje gaat 28 april naar de stembus voor vervroegde verkiezingen, meldt premier Sanchez. De vervroegde verkiezingen werden al verwacht nadat de regeringsbegroting woensdag was weggestemd door de Catalaanse partijen. Die wilden de begroting alleen steunen in ruil voor onderhandelingen over een autonoom bestuur voor Catalonië. Maar dat was voor Sanchez onbespreekbaar. Medische gegevens van patiënten van het OLVG in Amsterdam... waren jarenlang toegankelijk voor studenten met een bijbaan. Het ziekenhuis bevestigt een artikel daarover in de Volkskrant. Studenten vertellen in de krant dat zij bij het inplannen van de afspraken... in medische dossiers konden kijken zonder dat ze daarvoor bevoegd waren. Zo konden ze bijvoorbeeld uitslagen zien van een SOA-test of van een kankeronderzoek. Omdat het officieel om een datalek gaat... heeft het ziekenhuis de zaak gemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Voetballer Cristiano Ronaldo is niet langer het uithangbord van de game FIFA 19. De Portugese speler van Juventus is verdwenen van de verpakkingen... het online promotiemateriaal en de laadschermen van het spel. Op de cover staan nu drie andere spelers, onder wie Neymar. Uitgever IE heeft geen uitleg gegeven voor de wijziging. Internationale media leggen een verband met de verkrachtingszaak...